alleen nog maar de lusten. Wil niet weten wat ik straks weer moet gaan doen. Heb een hekel aan die plichten en zal ook niet snel gaan zwichten.